Shake off your doubt, find new courage. courage. To be the you that you desire. Oh. Welcome to joy and celebration. celebration. Now that you have come to define there is hope, there is peace, there is joy. Waiting here for you inside the room.